Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Jemen is een kliniek van Artsen zonder Grenzen geraakt bij een luchtaanval. Negen mensen raakten gewond, onder wie twee medewerkers van de hulporganisatie. De kliniek werd onder vuur genomen door straaljagers van een internationale coalitie... die strijdt tegen de rebellen in Jemen. Eerder dit jaar werd een kliniek van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan... getroffen bij een luchtaanval van de Amerikanen. Een man die betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen in Parijs... is afgelopen zomer in Hongarije geweest... Bronnen bij de Hongaarse overheid zeggen dat het om Saleh Abdeslam gaat. Hij zou in Budapest twee mannen hebben geronseld die met de vluchtelingenstroom waren meegekomen. Kort daarna zouden de drie het land hebben verlaten. Abdeslam is nog steeds voortvluchtig, mogelijk zit hij in Syrië. Staatssecretaris Van Dam ziet niets in het verbieden van kiloknallers... zoals zijn eigen partij de PvdA wil. Volgens Van Dam geeft een verbod geen garantie dat het dierenwelzijn verbetert. De staatssecretaris wil met de hele keten in gesprek over hoe kan worden voorkomen dat er wordt gestund met de prijzen van vlees. De kosten voor het opruimen van drugsafval worden in de toekomst betaald uit een speciaal fonds. Het Rijk stopt er een miljoen euro in. Daarnaast moeten mensen die betrokken waren bij een drugslab geld storten. Het geld wordt verdeeld over de organisaties die het afval hebben opgeruimd. Het opruimen kost jaarlijks miljoenen. Wim Jonk vertrekt per direct bij Ajax als hoofdjeugdopleidingen, zo heeft de club bekendgemaakt. De arbitragezaak is daarmee van de baan. Ruim vier weken geleden kondigde Ajax aan dat Jonk werd ontslagen vanwege een onoverbrugbaar meningsverschil. Jonk was het niet eens met het ontslag, maar legt zich er nu toch bij neer. Het weer bewolkt, maar wel droog. Vannacht regen en dan gaat het harder waaien. Morgenochtend is het weer droog. Dan gaat de zon schijnen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 11 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog 40 eh, files op deze wegen bij het langste onderweg. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ongeluk op de A4 in Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 3 kilometer. De rechte is afgesloten. A7 van Zaandam naar Horen. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid 7 kilometer door een ongeluk. Linker is afgesloten.